Mark Hokker met het NOS-journaal. De mensen die op de Westminster Bridge werd aangereden is overleden. Ook twee andere burgers en een agent kwamen om. De vijfde dode is de vermoedelijke dader. De politie in Londen zegt dat er veertig gewonden zijn... van wie er enkele slecht aan toe zijn. Over de nationaliteit van de slachtoffers wordt nog niets bekendgemaakt. Daarvoor moet eerst contact zijn geweest met het land van herkomst. Inmiddels weet de politie wie de vermoedelijke dader is... maar details wilde een politiecommissaris nog niet geven... Hij gaat ervan uit dat de dader geïnspireerd is door islamitische terreurorganisaties. Eerder op de avond verklaarden de Britse premier May en de Londense burgemeester Kaan dat het terrorisme het nooit zal winnen van de Britse democratie. May zei dat de dader bewust voor Westminster heeft gekozen, dat symbool staat voor vrijheid en mensenrechten. Ze benadrukte dat het parlement morgen gewoon bijeenkomt en dat het leven in Londen gewoon doorgaat. Burgemeester Kaan zei dat niemand bang hoeft te zijn, omdat Londen een van de veiligste steden ter wereld is en blijft. De NAVO verzet een belangrijke vergadering om de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson tegemoet te komen. De top staat gepland voor begin volgende maand, maar Tillerson wil dan de leiders van Rusland en China ontmoeten. De Amerikaanse minister heeft nu nieuwe data voorgesteld. Het is hoogst ongebruikelijk dat een NAVO-top om zo'n reden wordt verzet. Europese bondgenoten zijn verbaasd over de gang van zaken. De dochter van de vrouw die is veroordeeld wegens kindermishandeling is alsnog met spoed uit huis geplaatst. Het meisje uit Arnhem werd op driejarige leeftijd mishandeld. Haar stiefvader kreeg een jaar cel, haar moeder een voorwaardelijke straf. Het meisje mocht thuis blijven wonen en de moeder zou verplichte begeleiding krijgen. Maar de moeder hield zich niet aan de afspraken en daarom is het kind alsnog uit huis geplaatst. Het weer, opklaringen, al is in het zuiden meer bewolking aanwezig. De temperatuur zakt naar 1 tot 4 graden. Overdag is het opnieuw vrij zonnig.